Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten in Nederland eisen regels rondom fatbikes. Die elektrische dikke bandenfietsen zijn mega populair. Sinds je op scooters een helm moet dragen. En ze worden vaak opgevoerd, soms tot wel 60 km per uur. Grote zorg is de veiligheid, zegt ook de Fietsersbond. De snelheidsverschillen op het fietspad maken dat er heel veel ingehaald wordt. En vooral waar het druk is en waar het fietspad niet eh, breed is... Eh, leidt dat tot eh, ongevallen. De gemeente eisen van het kabinet regels. Zo willen ze dat er een minimumleeftijd komt om op zo'n fiets te mogen rijden. Tientallen pro-Palestijnse actievoerders hebben in de hal van station Amsterdam Centraal geprotesteerd. Ze willen een statement maken, zegt deze demonstrant. De afgelopen weken hebben we verschillende grote demonstraties gezien in verschillende steden. Eh, er zijn weinig in de media gekomen en daarom voelen we noodzaak om ook op dit soort plaatsen onze stem te laten horen. President Biden van Amerika heeft er bij premier Netanyahu van Israël op aangedrongen... om met een gevechtspauze van drie dagen te komen, meldt een Amerikaanse nieuwsite. Tot nu toe wil Netanyahu daar niets van weten. Hij wil eerst dat gijzelaars worden vrijgelaten. En professoren hadden er vandaag honderden jonge collega's bij. Leerlingen van basisscholen in heel Nederland deden mee aan wetenschappelijk onderzoek. Ze onderzochten dezelfde hoeveelheid microplastics die van hun kleren afkomt, zoals hier in Amsterdam. Microplastic is, dat is plastic, maar dan veel kleiner eigenlijk. Echt heel klein, dat afgebroken is van plastic. En is dat erg of is dat fijn? Nee, dat is niet zo fijn, want het komt allemaal in de natuur terecht. En wat is daarop tegen? Nou ja, dan gaan de planten niet meer heel goed groeien en zo. En dan kunnen dieren stikken en zo. En dan nog het weer.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 Ik zit hier lekker in een warme studio. Dus eh, wat dat betreft eh, kan de zee, de zee blijven eh, voor mij vanavond. Ik ga even een plaatje draaien. Dan ga ik wat speciaals opzoeken voor... Paul de Schouwer nog. Want eh, ja, zijn verzoekje werd net eh, bruut afgebroken door het nieuws. En eh, hij heeft nu gevraagd om Barbara Streisand en Andy Gibb... of dat dan live gezongen kan worden. En dan heb je je over Guilty... Maar volgens mij is dat niet Andy Gibb, maar Barry Gibb. ja, ik kan me vergissen hoor, want Andy Gibb is natuurlijk ook overleden... dus die kan sowieso niet meer live zingen zal nog wel lukken met Barry Gibb. Ik ga kijken eh, of er ook een versie is met Andy Gibb. Maar ik, ik ben bang dat het toch Barry moet zijn. Eh, ondertussen genieten we even van het volgende. Ruby Tuesday kennen we van de Rolling Stones. Maar dit is de versie van Melanie. Ook heel mooi. She would never say where she day don't matter, cause it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night. dat al gespeeld hebben samen met Ruud Jansen. Ruby Tuesday. Ja, dat is een mooie afglijder in wat stem betreft. Eh, voor mij nou als tweede stem, ja. Ik weet het toch precies allemaal, luisteraars. zit nog in mijn, eh, hoe zeg je dat, bloedsomloop. Ruby Tuesday. Maar dit ook wel een hele bijzondere uitvoering van eh, Melanie. Nummer van de beroemde Rolling Stones. Paul en Saskia die hebben gevraagd om een live uitvoering van uh, eh, Barbara Streisand en Barry Gibb. En Barry is ook nog de enige die over is van de Bee Gees. Want eerst ging en die overleed. Eh, daarna Maurice en Robin. Allebei aan uh, meenkanker overleden. En ik zie nog wel eens een interview met, met Barry Gibb. Dan ja, praat hij over zijn viewers. En dan zie je hem ook met tranen in de ogen het verhaal vertellen. Van die fantastisch en succesvolle eh, samenwerking met zijn broers... Eh, die eh, hit na hit hebben geschreven. Niet alleen voor de Bee Gees, maar ook voor vele andere toeristen. Toeristen, wat zeg ik nou? Artiesten bedoel ik natuurlijk. Barbara Streisand, Barry Gibb. Live uitvoering in 1986, Guilty. to be a It ought to be illegal. Making a crime to be out in the cold. It ought to be illegal.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 We are, and we may. Ja. Ja, Barry Gibb vertelde wel eens eh, in een interview... dat het niet zo makkelijk eh, werken was met die dame eh, strijzend. Die had nogal pretenties en zo. En die was niet altijd even makkelijk in de omgang, laat ik het maar zo noemen. Luisteraars, jawel. Zo'n meisje kan je ook treffen in je leven. <laughs> nou ja... Nou goed, ja, ze mag ook wel een beetje pretenties hebben. Want ze is natuurlijk geweldig, een geweldige zangeres. En een grote vedetta. Verdetta. het vrouwen voor Verdetta is, is Verdetta, geloof ik. In Amerika in ieder geval. Ik kwam net op de gang, kwam ik B.J. Thomas tegen. Ik zeg, eh, we hebben net eh, September Morn gehad. Van Neil Diamond. Dat ging over september. Maar kan jij nou niet een liedje zingen van oktober? Nou ja, hij zegt, uh, eh, B.J. Thomas, hij zegt, oktober, daar past maar één liedje bij. Afgelopen oktober dan, hè? And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got there garage door, sleeping on the job. Those raindrops are falling. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. een plaatje eh, draaien, over het openbaar vervoer. Diana Warwick heeft het erover. Trains and boats and planes. boats and planes will bring you back, back home to me. Diane Warwick, Trains and Boats and Planes. Als ik verliefd zou worden, luisteraars. If I fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? And help me understand. Cause I've been in love before. And I found that love was more than just holding hands. If I give must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run de heren Beatles met Eva Da was dat. Met eh, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Ik heb het wel eens gehad met mijn auto. Eh, als het alarm afging, dan, dan hoor je ook <laughs> een beetje hetzelfde geluid. Verschrikkelijk wat hoog is. Jonge, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik dacht dat ik hoog kon, maar deze man is echt eh, fantastisch.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 Ja. We gaan genieten van eh, een fantastische groep uit United Kingdom, Dire Straits. Als je dan toch eh, de wapens ter hand neemt, zorg dan voor muzikale wapens. Brothers in Arms. These mist-covered mountains are all now for me. But my home is the vroeger in de Ruud Jansen band hadden we een gitarist. Die heette Henk eh, Een Beetje verschijning als een indiaan. Kleedde zich ook een beetje zo. Een eh, grote veer in zijn haren. Kon fantastisch gitaar spelen. Imiteerde echt Mark Knopfler van uh, Dire Straits. En dit nummer, uh, Brothers in Arms, heb ik vaak mogen zingen. Samen dan met Henk op gitaar. Fantastisch om te doen trouwens, luisteraars. Ja, dat even gezegd hebbende, gaan we naar de volgende. Sailing Home, onze eigen Piet Veerman. Feeling young, feeling strong. At the height of the fight, so praying for a sign of distant light. Feeling young and free and strong. And the night The harbor key shines dimly on the shore. We can see the steeple spire. And now we know we won the fight once more. Feeling zijn wij met eh, Piet Veerman eh, thuiswaarts gekeerd per boot. Sailing Home was dat. Eh. ja, man, die man heeft ook een fenomenale stem, vind ik trouwens Voor onze Nederlandse Volendammers. Perfect. We nemen de Midnight Train met de 3 Degrees. Ik heb daar wel herinneringen aan, luisteraars. De jaren 70 had ik een, eh, een vriendinnetje. En dan dacht ik van, eh, When Will I See You Again? En dat was ook een liedje van de Three Degrees, herinner ik me nu. Ja. Eh, toen speelde ik al drums, maar ook op een groene tamarijn. wat anders hoor. Als je een rode tamarijn bespeelt of een groene. Een green tambourine. Ja. Ja, het is wel lekker hoor, die gouden oude. Ik denk nou, ik ga daar vanavond eens wat meer van doen. En eh, nou, deze is ook mooi. natuurlijk altijd met Meatloaf. ze dus laat het u speciaal weten, ze, ze, hoort tot de nacht. Maar hun, eigenlijk beide, ze behoren beide tot de nacht. We belong to the night. Alleen God weet wat er dan gebeurt.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 zijn alweer bijna luisteraars gekomen aan het eh, eind van het programma. En eh, ja, zoals dat gaat, uh, er moet een keer een eind aan komen aan alle, <laughs> alle programma's. Ja, ik ben, ik schiet helemaal vol. Hè. Ik ben helemaal emotioneel nu, dat ik naar huis moet. leven. Ik kom gewoon volgende week weer bij u terug voor twee uur heerlijke easy listening muziek. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik wel in elk geval. We sluiten af met een instrumentaaltje, want die kan ik makkelijk uitveden straks als Niels komt wens u allemaal een uh, verrukkelijke nachtrust. Ga lekker dromen. dromen mooie droom. En eh, morgen gezond weer op, hè. Wie zei dat ook weer? Oh ja, Sonja Barend, hè. Nou, ik, eh, ik, ik vul haar aan. Nou, nogmaals dank voor het luisteren. Tot de volgende week.